Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De nieuwe van de Nederlandse bank, Klaas Knot, sluit een faillissement van Griekenland niet langer uit. In een interview in het Financiële Dagblad zegt Knot dat hij er lang van overtuigd was dat Griekenland niet failliet hoefde te gaan, omdat hij nu minder stellig is dan een paar maanden geleden. Volgens Knot kunnen de Grieken zelf een bankroet voorkomen door te bezuinigen. De uitspraken van Knot zijn vallend, want het ligt gevoelig om in het openbaar te speculeren over een faillissement van Griekenland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet verder bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Het budget moet minimaal 0,7% van het bruto nationaal product blijven in deze regeringsperiode. Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie kreeg een meerderheid dankzij regeringspartij CDA. Ook werd gisteravond een SGP-voorstel aangenomen om grote gezinnen te ontzien bij de bezuiniging op het kindgebonden budget. De begroting van het kabinet Rutte werd verder zonder wijzigingen aangenomen. Onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland heeft deeltjes gemeten die sneller gaan dan het licht. De onderzoekers zijn verbijsterd omdat de meting volgens de relativiteitstheorie van Einstein onmogelijk is. Als het toch klopt zou een van de pijlers onder de moderne natuurkunde wegvallen. metingen van de deeltjesversneller worden nu opnieuw bekeken. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Amerika een bondgenoot dreigt te verliezen. Vertrekkend admiraal Mallen, de hoogste van de legertop, zei gisteren dat Pakistan betrokken was bij de aanslagen in Afghanistan op de Amerikaanse ambassade en overheidsgebouwen in Kabul. Daarbij kwamen vorige week 25 mensen om. Volgens de Pakistanse minister KARK kan Amerika zich dit soort beschuldigingen niet veroorloven. Barcelona-speler Avelay heeft een zware knieblessure opgelopen. De Oranje International is waarschijnlijk een half jaar uitgeschakeld. Avelay scheurde tijdens de training een kruisband in zijn linkerknie en er wordt vandaag geopereerd. Dan het weer, eerst lokaal nog een mistbank, verder stapelwolken met zonnige perioden en overwegend droog. Het wordt 18 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Knoop het Gorkum, 3 kilometer.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze zoveelste aflevering van ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Peter de Boer en David Habig, die ook de knoppen bediend. Amy Winehouse, die... Eh, het was, het was deze, deze week eigenlijk de, eh, de verjaardag.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 Eh, die als doel heeft verslaving, ja, verslaving tegen te gaan of te, verhelpen eigenlijk. Nou, mooi. Tony Bennett, Amy Winehouse, en Soul. We kijken naar buiten en we zijn gematigd optimistisch, maar dat weerhoudt ons niet om van de Duitse groep van Antonio Pfluger te draaien.